en een voorspoedige start. Kees Rood met het NOS-journaal. In Helmond woedt een grote uitslaande brand in theater Het Speelhuis. Er zijn geen gewonden. Uit voorzorg zijn ongeveer tiental tien woningen in de omgeving van het speelhuis ontruimd. En er zijn opvangcentra ingericht. De brand ontstond iets na zes uur en veroorzaakt veel rook. De kubuswoningen en de bibliotheek naast het gebouw staan niet in brand, zegt de politie. Maar het vuur is volgens burgemeester Jacobs nog lang niet onder controle. De brandweer heeft problemen met het bluswerk omdat het de wind is gedraaid. Bewoners in het centrum van Helmond wordt aangeraden ramen en deuren dicht te houden in verband met de rook. Volgens de burgemeester is het Helmondse Theater, een rijksmonument van architect Piet Blom, niet meer te redden. Vanavond zou er een optreden zijn van de a cappella zanggroep Montezuma's Revenge. De Verenigde Staten en Duitsland hebben woedend gereageerd op de inval van de Egyptische politie bij 17 mensenrechtenorganisaties in Cairo. Agenten namen onder meer computers en documenten in beslag. Er zouden geen mensen zijn aangehouden. Een van de doorzochte instellingen is de Duitse Konrad Adenauer Stichting. Duitsland heeft vanwege de inval de Egyptische ambassadeur in Berlijn op het matje geroepen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wil dat de Egyptische autoriteiten de medewerkers van de organisaties met rust laten. Egyptische activisten zeggen dat de onderdrukking nog net zo erg is als toen, als toen Mubarak nog aan de macht was. In verschillende Syrische steden heeft het leger meer dan twintig demonstranten doodgeschoten. Dat gebeurde ondanks de aanwezigheid van waarnemers van de Arabische Liga. In de stad Homs zouden de waarnemers zelf ook zijn beschoten, maar dat is niet bevestigd. De tegenstanders van president Assad vinden dat de missie van de Arabische Liga niets voorstelt. Er zijn volgens hen veel te weinig waarnemers en de paar die er zijn worden begeleid door regeringsgetrouwe militairen weer onstuimig met hagel, onweer en vooral aan de kust stevige wind. Morgen nemen de buien in de loop van de dag af en kan zelfs even de zon doorbreken.